Meer dan in heel 2017. Baby's en 14-jarigen worden standaard ingeënt. Andere groepen moeten nog wachten omdat er een tekort is aan vaccins. Maar veel mensen proberen dus toch al eerder een vaccin te krijgen. Patiënten met meningokokken type W kunnen hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging krijgen. Er is een oplossing gevonden voor de migranten aan boord van het reddingsschip Aquarius. Het schip dobbert al dagen voor de kust van Libië met 58 migranten aan boord. Zij worden nu naar Malta gebracht en van daaruit verdeeld over vier landen in de EU. Welke landen dat zijn is niet bekend. De Aquarius was het laatste reddingsschip dat actief was in de Middellandse Zee. Zondag trok Panama de registratie van het schip in... waarna de Aquarius in geen enkele haven meer terecht kon. In de eerste ronde van de KNVB-beker zijn twee eredivisieclubs uitgeschakeld. Excelsior ging thuis naar verlenging met 2-3 onderuit tegen NEC. En NAC verloor met 2-0 van RKC Waalwijk. De club uit Breda heeft het ook in de competitie moeilijk... en staat één na laatste in de eredivisie. De spelersbus werd afgelopen avond in Breda dan ook opgewacht... door boze NAC-supporters. Verder dreigde de graafschap uitgeschakeld te worden in het bekertoernooi door de amateurs van VVSB. Maar na strafschoppen werd de wedstrijd toch gewonnen. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar 2 tot 8 graden. Overdag is het zonnig en droog.